Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nunspeet is vanavond een auto ingereden op een menigte. Negen mensen raakten gewond, van wie drie zwaar gewond. De bestuurder is een vrouw van 56. Volgens de burgemeester van Nunspeet was zij mogelijk onwel geworden. De politie zegt dat er geen sprake lijkt van opzet, maar dat wordt nog verder onderzocht. Het incident gebeurde bij een weg waar volwassenen en kinderen stonden te wachten op een lichtjesparade. De hulpdiensten rukten massaal uit, onder meer met traumahelikopters. De bestuurder van de auto raakte lichtgewond en is aangehouden. Vanaf 1 januari mogen koffiecapsules en lege bussen deodorant of haarlak in de PMD-afvalbak. In zo'n 85% van de gemeentes zijn burgers zelf verantwoordelijk voor het scheiden van plastic, metaal of drinkverpakkingen. Nieuwe regels moeten dat makkelijker maken. Ook verpakkingen die deels uit plastic of metaal bestaan, zoals soepzakken, mogen voortaan in de PMD-bak. In het Verenigd Koninkrijk zijn zes mannen aangeklaagd... omdat ze een vrouw 13 jaar lang zouden hebben misbruikt. Een van de verdachten is de ex-man van het slachtoffer. Hij zou zijn ex meermaals hebben gedrogeerd... met als doel haar seksueel te misbruiken of te laten misbruiken. De Serious Request actie van radiozender NPO 3FM... heeft tot nu toe meer dan 10 miljoen euro opgeleverd. Daarmee lijkt het erop dat het record van 2012 wordt verbroken. Toen werd er ruim 12 miljoen euro opgehaald voor het Rode Kruis. Dit jaar wordt geld ingezameld voor Spieren voor Spieren. Het glazen huis met drie dj's van de radiozender staat in Den Bosch. Over twee dagen, op kerstavond, mogen de DJ's het glazen huis weer verlaten. Dan wordt ook het eindbedrag van Serious Request bekendgemaakt. Het weer, steeds meer bewolking, behalve in het zuiden van het land. Het koelt af tot een graad of twee.